is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Beurs 0,3 tot 1,8 procent lager. In Azië sloten de financiële markten de week 1 tot 2 procent lager af. En de AIX e sloot voor het eerst sinds augustus onder de 400 punten. Ook andere belangrijke Europese beurzen zoals Londen, Frankfurt en Parijs sloten lager. Aanleiding voor de omslag zijn slechte verwachtingen over de wereldeconomie. Topvrouw Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds waarschuwde donderdag voor een nieuwe economische krimp. Drie leden van motoclub No Surrender zijn in Syrië en vechten met de Koerden mee tegen IS. Dat heeft president Klaas Otto van de club gezegd. Op een filmpje op internet wordt een lid van No Surrender geïnterviewd. Ook staat er op Twitter een foto van dezelfde bewapende man met het onderschrift Ron uit Nederland heeft zich bij de Koerden aangesloten om het IS-ongedierte te bestrijden. Een lid van de vrijwillige brandweer in de Zuid-Limburgse gemeente Onderbanken heeft bekend dat hij een groot aantal branden heeft aangestoken. Dat meldt de Limburgse omroep L1. De brandweerman werd eind augustus samen met twee collega's opgepakt. De drie worden ervan verdacht dat ze een reeks grote en kleine branden hebben aangestoken in Onderbanken en omgeving. Het OM geeft daarover verder geen details. De drie brandweermannen ontkenden lange tijd dat ze iets met de brandstichtingen te maken hadden. Nederland Nederlands elftal heeft het EK-kwalificatieduel tegen Kazachstan maar moeizaam gewonnen. In de Amsterdam Arena werd het 3-1. Kazachstan kwam na een kwartier op voorsprong en pas na rust viel de gelijkmaker dankzij Huntelaar. Ibrahim Afellay, die na twee jaar zijn rentree maakte bij Oranje, zette de stand op 2-1. Waarna Van Persie kort voor tijd nog scoorde uit een penalty. Maandag speelt Oranje tegen IJsland. Het weer droog met afwisselend wolken en opklaringen. minimaal net onder de 10 graden. Overdag af en toe zon. Eerst aan de kust enkele buien. Later ook landinwaarts. Het wordt een graad of 17 met een zwak tot matige zuidwestelijke wind.